4 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Charleston, in de Amerikaanse staat South Carolina... is nog steeds een klopjacht gaande naar de man... die afgelopen nacht negen zwarte kerkgangers doodde. Tientallen politieagenten zoeken met honden en helikopters... naar een blanke man van een jaar of twintig. De politie denkt dat hij nog steeds in de omgeving van Charleston is. De schietpartij was rond 9 uur s'avonds plaatselijke tijd. In de kerk was een bijbelstudie gaande. Volgens een getuige heeft de dader bijna een uur in de kerkbanken gezeten... voordat hij opstond en begon te schieten. Zowel de burgemeester als de politiechef van Charleston... gaan uit van een gerichte daad tegen de zwarte gemeenschap. Veel Nederlandse toeristen die betrokken waren bij het busongeluk in Portugal willen daar blijven. Een handjevol wil terug naar Nederland, zegt reisorganisatie TUI. Waarschijnlijk gebeurt dat vandaag of morgen. Bij het busongeluk vielen vannacht drie doden. Twee van hen zijn geïdentificeerd. Het zijn een man van ongeveer 60 en een vrouw van ongeveer 30. Er liggen nog drie Nederlanders zwaar gewond in het ziekenhuis. België overweegt een miljoenenclaim tegen de FIFA als er bewijs is dat er is gefraudeerd bij de toewijzing van het WK voetbal in 2018 aan Rusland. Regeringsbronnen melden dat aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. De hoogte van de eventuele claim is 4,5 miljoen. België was samen met Nederland kandidaat voor het WK 2018. De lobby en voorbereidingen daarvoor kwamen uit op 9 miljoen euro. De Nederlandse handboogschutters hebben bij de Europese Spelen brons veroverd. In het troostfinale in Baku won het team van bondscoach Ron van der Hof met 4-3 van Frankrijk. En ook succes voor de Nederlandse tafeltennister Li Yi. Zij heeft de halve finales bereikt van het vrouwen-enkelspel bij de Europese Spelen. En dan het weer. Wolkenvelden, soms ook wat zon. Vooral in het noordoosten kans op een bui. Het is 14 tot 19 graden. Morgen en zaterdag is het nog wat frisser dan vandaag. 14 tot 17 graden. En dan nemen de bewolking en de buiigheid toe. Zondag gaat de temperatuur wat omhoog, maar de kans op regen blijft. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk in de Koentunnel richting Den Haag is de linkertunnelbuis dicht. Dus komende vanaf Amsterdam-Noord is de Koentunnel afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de A8, keren bij Oostzaan en dan eh, richting de Koentunnel weer.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 Om kwart over vier het gedicht van de week. Om half vijf de weer geweldige column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes. Half vijf de weer geweldige column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderen wereld. En natuurlijk om half zes het weer voor het komend weekend. Deze maal heb ik geen playlist, maar een stapel cd's uit mijn eigen verzameling meegenomen. Wat ik voor u ga draaien, is nu nog niet bekend. Ik start van mijn cd 27 nummer 1 hits van de Beatles, The Ballad of John en Yoko. Mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u veel plezier. volgende uit mijn verzameling is Vaya con Dios. Danny Klein met Don't Break My Heart. Sometimes I feel so empty deserted and so lonely. And no one can take that pain away. fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? too many times. Threw caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? Dus Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in Ladies Night zijn wisselend van thema. Van romantische komedie tot musical tot tranentrekker. Laat je dus verrassen. En deze maal Rendezvous. In Rendezvous gooit Simone het roer om. Ze erft een bouwvallige landhuis in Frankrijk en vertrekt om samen met haar e- man Erik en hun twee kinderen daarvan een chambre hotel te maken. Terwijl de hectiek van de verbouwing steeds groter wordt, vlucht Simone in een spannende affaire met een van de Franse bouwvakkers, de aantrekkelijke Michel. Erik gaat intussen helemaal op in bouwplannen van aannemer e- Peter. Maar niet alles in dit prachtige Frankrijk is wat het lijkt. De Franse droom ontaardt in een regelrechte nachtmerrie. Kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon, inclusief een hapje, drankje, aan de kassa in Circus Zandvoort of online www.circuszandvoort.nl. Meer informatie, bioscoop Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 5740574. En het is 18 juni en de aanvang is Achlewacht s'avonds. avonds. me help, help to get through to you. I'm here making night calls. me Dicht van vandaag gaat over vrede en vrijheid. Mag ik bij je binnenkomen, me koesteren in je hart, samen door het leven stromen, vol van liefde en soms smart. Delen wat er is in ons leven, vrede, vrijheid wil ik je geven. Aandacht, zorg, vertrouwen om te leren van elkaar te houden. Those were such happy times and not so long ago. How I yesterday once more. Sure. yesterday Pop-up Zandvoort Weekend. Pop-up staat voor snel en goedkoop kunnen faciliteren van tijdelijke evenementen, activiteiten en winkels. Om meer mensen naar Zandvoort te trekken, de lokale economie te stimuleren en de leegstand te bestrijden, wordt in het weekend van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni het pop-up weekend Zandvoort georganiseerd. Tijdens dit weekend mogen ondernemers en inwoners van alles organiseren... om Zandvoort een bruisende badplaats te laten zijn. Pop-up Zandvoort is een creatief concept... Dit type concepten moet zo min mogelijk worden beperkt door tijdverslindende regels en bureaucratie. Veel is dit weekend dan ook mogelijk, zolang er geen risico's zijn voor bijvoorbeeld de veiligheid. Ook partijen van buitenaf mogen meedoen aan pop-up Zandvoort. Een evenementvergunning is dit weekend voor aangemelde en goedgekeurde initiatieven niet nodig. De Zandvoortse horeca mag zelf weten hoe laat zij sluiten in de nacht van zaterdag op zondag... en de winkeltijden worden het gehele weekend losgelaten. De georganiseerde weekend is bedoeld als aftrap om Zandvoort in de kijkers te spelen... als dé plek om je tijdelijke winkel, evenementen of initiatief heen te brengen. Met andere woorden, when it's hot is here. Na dit weekend is het de bedoeling dat pop-up onderdeel wordt van het straatbeeld in Zandvoort. Zandvoort wil zich profileren als gastheer, daar is iedereen bij nodig. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Uiteindelijk moet pop-up ertoe leiden dat Zandvoort aantrekkelijker wordt voor initiatieven voor interne en externe partijen. Op dus naar het fantastische pop-up weekend. MUZIEK so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. van de week. Zomerstart. Heeft het aan de naam in de cloud gelegen dat er nu juist afgelopen weekend bewolking was? Maar het mocht de pret niet drukken, want muziekliefhebbers konden hun lol op. Toch mogen we zeggen dat we de eerste mooie dagen al hebben gehad dit jaar. En vaak ook in het weekend, opvallend genoeg. We beginnen voorzichtig wat uitgebreider in de tuin te rommelen. De frisse maaltijdsalade staan weer op het menukaarten. Een camping in Frankrijk uitzoeken kan van de Things to Do lijstje afgevinkt worden. En heerlijk slurpend aan de watermeloen is bijna een feit. De lente ontpopt zich tot de zomer, op 21 juni. Als de zomertijd ingaat op het noordelijk halfrond. Dan ontlokt de rokjeswarmte zich hopelijk naar nog hogere temperaturen en de warmte voor opvallende Apollonische blikken bij mensen op terrassen die evenwicht en beheerstheid uitstralen... en jou zelf misschien ook doordachter maken... voor de mogelijkheid die het leven je kan bieden. Wat telt zijn niet de jaren in je leven, maar het leven in de jaren... beschreef Jody Picoult ooit. heigende honden met prachtig glinsterende vachten... die in draf op je afkomen in de duinen en de naam die je ineens zult leren kennen... van dat kleine rode met zwart gekleurde vlindertje... dat je telkens op eenzelfde plaats tegenkomt. Ontroering in knuffelende paarden... zoals ik ooit in een gedicht van een dichtbundel beschreef. Of flirtende gezichten bij geliefden die zonnig door elkaars haar kroelen. Zo'n zomers gevoel. Als in een shake geklust met wat loomheid. Een scheutje blijdschap. En van een snufje weemoed doordrenkt. Dat kan. En dat mag. Op een geluksmoment dat je gewoon even beseft dat je wat treurig zou zijn... als dat moment ineens weg zou zijn. Ogenblikken om te koesteren. De zon die floreert. Zij maakt denkbare onmogelijkheid weer mogelijk. Laat haar de zomerse liefde maar inleiden. Mandy Schorel. When you're in love Zoals al eerder vermeld, nog even en dan is het tijd voor de pop-up weekend in Zandvoort. Een weekend vol bomvolle leuke evenementen. De ondernemers rondom het Kerkplein en de Raadhuisplein organiseren op zondag 21 juni het Kerkplein op Stelten. Een leuke, actieve middag. Om 10 uur wordt er begonnen met kinderspelen en om 12 uur is het tijd voor de volwassenen. Denk hierbij aan een aardappelrace, skilopen, skippybalrace en nog veel meer. Vanaf 2 uur zal er gezellige muziek zijn op het Kerkplein en een springkussen op het Raadhuisplein. Zin om hier aan mee te doen? Hou de Facebook van onder andere Café Koper goed in de gaten.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 Mason, Dixon. Waarom heet een spijkerbroek een spijkerbroek? Kijk maar op de zakken van je spijkerbroek. Daar zitten draadnagels die de naden verstevigen. Spijkers noemden ze die in de 19e eeuw, toen de spijkerbroek werd uitgevonden. De naam voor spijkerstof denim, werd van de, van de Franse stad Nimes, waar de bekende blauwe weefsel werd gemaakt. De stof was voor de Fransen de Nimes en werd verbasterd tot denim. Levi Strauss maakte als eerste van de stof stevige werkmannenbroeken. thank you Summer Event van het jaar. Shoestring Durft. Een fantastisch feest bij strandpaviljoen Brusseler aan Zee in Zandvoort. Tijdens dit feest kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops en activiteiten. Zoals karaoke, reisquiz, cocktailworkshops, etc. En dit alles natuurlijk onder het genot van een lekker drankje, wereldse hapjes en zonnige deuntjes. Shoestring is een gereisorganisatie die gespecialiseerd is in groepreizen naar verre bestemmingen. De actieve en avontuurlijke reiziger tussen de 25 en de 45 jaar gaat graag met ons mee op pad om nieuwe avonturen te beleven. Nu wil Shoestring graag iedereen laten ervaren wat groepreizen zo leuk maakt. En daarom organiseert Shoestring nu voor het tweede jaar Shoestring Durft. Meer informatie, Brusselers aan zee, strandafgang de Favage nummer 14. De leeftijd is van 25 tot 45 jaar. Prijs per persoon 12,50. En de website is www.shoestring.nl schuinstreepje shoestring durft. De datum is 20 juni, het begint om 3 uur s middags en het is ongeveer om 11 uur s'avonds afgelopen. Een zee van muziek op zee. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my and I always will. Love me tender, love me dear. me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Travel Bar Midsummer Mini Festival op 20 juni aanvang 4 uur middags. Wat houdt de Travelbar in? De Travelbar is een reizende, fysieke ontmoetingplek voor reizenaddict de anno 2015. De avonturier, de levensgenieter, de blogger, de vlogger, de beachlover, de reisfotograaf, de reisjournalist, de stadsgids, de citytripper en de backpacker en meer. Dus geen virtuele plek waar je spannende reisverhalen en tips leest of volgt, maar een plek waar die verhalen letterlijk van mond tot mond gaan. Voor deze editie zal de Safari Club thematisch worden ingericht... door uitlichting van de verschillende werelddelen... met bijpassende foodstands en hoek voor storytelling en grappige reisverhalen. Het programma is als volgt. Van 4 tot 5 uur workshop Wereldse Cocktails. Van 5 tot 6 workshop reisfotografie. En van 4 tot 11 uur muziek. Nieuwe getalenteerde bandjes, singer-songwriter, dj, etc. En van 23 uur tot half 1 s'nachts, Feel Good Travel Movies... en via de Facebookpagina mag er gestemd worden welke film er naar je zin gedraaid wordt.